Meijer met het NOS-journaal. De Franse president Macron heeft Sébastien Cornu opnieuw benoemd tot premier van Frankrijk. Eerder deze week had Lecornu zelf nog zijn ontslag ingediend, nog geen maand na zijn benoeming. cornu heeft nu opnieuw de taak gekregen een nieuw kabinet te vormen en de politieke crisis te beëindigen. Zo staat in de verklaring van president Macron. Frankrijk zit al een tijd in een politieke crisis. Sinds het aantreden van president Macron in 2017 zijn er al zeven premiers geweest. Geert Wilders was inderdaad ook een doelwit van de verdachte... die een aanslag wilde plegen op de Belgische premier. Volgens Wilders heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hem dat laten weten. Wilders schort zijn verkiezingscampagne voorlopig op... Gisteren pakte de Belgische politie drie mannen op... die vermoedelijk een jihadistische terreuraanslag wilden plegen gericht op politici. Het zijn twee Belgen van Marokkaanse afkomst en een van Tsjetsjeense afkomst. Twee van hen zitten nog vast. Het kabinet verwacht dat eind deze maand of begin volgende maand... een aantal zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland kunnen komen... Het gaat volgens het kabinet om enkele kinderen uit Gaza... die complexe, hoogspecialistische medische zorg nodig hebben... die ze in de regio niet kunnen krijgen. In eerste instantie wilde het kabinet geen zieke kinderen uit Gaza naar Nederland halen. Maar na aandringen, na aandringen van de oppositie kwam daar begin deze maand verandering in. Bij een grote explosie in een munitiefabriek in de Amerikaanse staat Tennessee zijn meerdere mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten worden er 19 mensen vermist. en het pand werd onder meer explosieven gemaakt en getest. Het gebouw is bijna helemaal ingestort.